Rashid Finch met het NOS-journaal. Twee Nederlandse vrouwen die op een oranje tandem door Argentinië reisden... zijn bij een verkeersongeluk om het leven gekomen. Op een weg in het midden van het land werden ze geschept door een vrachtauto. De 29-jarige chauffeur is gearresteerd. Volgens de trucker staken de vrouwen plotseling de weg over. De politie houdt het voor mogelijk dat ze door de wind de weg op zijn geblazen... maar sluit ook niet uit dat de chauffeur in slaap is gevallen. De twee vrouwen van 45 en 48 maakten sinds 19 december een fietstocht van acht weken door Argentinië. Eerder reden ze op hun oranje tandem door Azië, Australië en de VS. In Maleisië heeft het Hoge Rechtshof oppositieleider Anwar Ibrahim vrijgesproken van sodomie. Hij werd ervan beschuldigd dat hij seks had gehad met een mannelijke assistent. Maar volgens de hoogste rechters is het DNA-bewijs onbetrouwbaar. Anwar had 20 jaar cel kunnen krijgen. Volgens hem was de aanklacht politiek gemotiveerde laster. Anwar werd beschuldigd nadat hij het verrassend goed had gedaan bij de parlementsverkiezingen. In Tucson in de Amerikaanse staat Arizona is de schietpartij van precies een jaar geleden herdacht. Daarbij kwamen zes mensen om het leven. Democratische congreslid Gabrielle Giffords raakte zwaar gewond doordat ze in het hoofd werd geschoten. Giffords leidde het laatste deel van de herdenking waarin zij en het publiek trouw zwoeren aan de republiek. Giffords verschijnt zelden in het openbaar en heeft moeite met praten. In Tibet hebben honderden Tibetanen de Chinese politie gedwongen hun de resten te geven van een monnik die zichzelf in brand had gestoken. Ze vielen het politiebureau aan en droegen het lichaam daarna in protest door de straten, zo meldt het Amerikaanse radiostation Radio Free Asia. De monnik zou kerosine hebben gedronken en over zijn lichaam hebben gegoten. En toen hij zichzelf aanstak, zou hij zijn ontploft. In Tibet hebben zich in een jaar minstens 15 monniken in brand gestoken uit protest tegen de Chinese bezetting.